Servië en Bosnië zijn bij elkaar 11.000 mensen door zware sneeuwval af. Het weer volop zon vanmiddag, temperatuur min 4 graden in het noorden, min 6 graden in Limburg. Morgen toenemende bewolking en op veel plaatsen sneeuw. De dagen daarna aanhoudend koud winterweer. Dit was het NOS Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files bij Utrecht op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Houten en Knopen Lunetten 2 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 bij Utrecht staat richting Arnhem.